het NOS-journaal. De curatoren van de DSB-bank hoeven niet te worden vervangen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Het verzoek om andere curatoren was ingediend door een vereniging die opkomt voor de belangen van gedupeerde klanten. De vereniging vindt dat de curatoren veel gedupeerden hebben benadeeld. Het gaat om de mensen die de schadevordering op DSB verrekenen met hun maandelijkse betalingen. De curatoren zien dat als wanbetaling en ze hebben de namen van de betrokkenen doorgegeven aan het bureau kredietregistratie. En daardoor kunnen ze geen leningen meer afsluiten. De rechtbank heeft het verzoek om de curatoren te vervangen afgewezen... omdat de vereniging zelf geen schuldeiser is. De vakbonden zijn verdeeld over de nieuwe stakingsplannen van postbodes van TNT. Veel postbodes willen volgende week vanaf dinsdagavond drie dagen staken. De FNV, de grootste bond in de sector, en het CNV steunen de actie. De op één na grootste bond, BVPP, distantieert zich ervan. Drie dagen staken is een te zwaar middel, zegt de BVPP. De, bonden denkt, of de bond denkt dat staken niets meer uithaalt en dat TNT vasthoudt aan het schrappen van 11.000 banen. Het KNMI en Rijkswaterstaat waarschuwen voor hevige sneeuwbuien die mogelijk tot problemen leiden op de weg. Vanaf de Noordzee drijven sneeuwbuien het land binnen. Er is ook kans op verraderlijke gladheid, zeggen KNMI en Rijkswaterstaat. Ook morgen ontstaat waarschijnlijk winterse overlast vanuit Frankrijk en België naar het een gebied met ijzel. De Nederlandse economie groeit de komende jaren matig, dat verwacht de Nederlandse bank. De groei komt dit jaar uit op 1,7 procent en voor 2011 en 2012 verwacht de bank ook zulke cijfers. De Nederlandse bank komt ook met een waarschuwing. Er is nog veel onzekerheid en daarom is het fundament onder de groei niet erg stevig. Het weer langs de kust sneeuwbuien. Het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten. Vanavond gaat het weer overal vriezen.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 En waarom een big band? Omdat we straks even gaan praten over dat eh, mooie kerstconcert wat eh, Hans gaat organiseren voor 19 december. En eh, deze band zal er dan niet zijn, want dit was de band van Les Brown en die is al lang overleden. Maar ik geloof dat Hans een hele leuke big band voor de avond op het oog heeft. Ja. Ja, ja maar nog ja. even wachten. dat is De, de big band van het eh, MZK. Uit, uit Haarlem, de, de muziekschool. En dat zijn, die hebben twee big bands. Eén een eh, jeugd big band. Dat varieert dan tussen de, tussen de 11 en de 17 jaar. Nou, die wilde ik oorspronkelijk graag hebben. Want dat is weer eens zoiets bijzonders. Maar het is op een, eh, op een zondagavond. En dan heb je een beetje problemen met de leeftijden. Dus dat hebben we maar niet gedaan om daar problemen te voorkomen. De andere big band is de Cabanza Big Band. En voor degene die daar meer over wil weten, kan kijken op uh, eh, eh, kabansa.nl. Maar dat zijn allemaal eh, grote, grote volwassen mannen en vrouwen. En ik heb ze horen en zien spelen tijdens Haarlem Jazz op de Grote Markt. En ik vond dat zeer indrukwekkend. Dat dat klonk en dat swingde en dat deed. En daar zit een heerlijke zangeres bij. Dus, en het is een man of 17. Nou, dat is lekker lawaai met zeer dansbare jazzklassiekers. Maar nu eerst even iets heel anders. Bassist Ray Brown en uh, jazzgitarist Larindo Almeida vormden in 1981 in Berlijn een akoestisch duo. Duo moet ik zeggen. En ze namen daar een fraai album op, de Mondshine Sonate. En van dat album ga, ga, ik de verrassende combinatie draaien van de Mondshine Sonate van Ludwig van Beethoven en Around Midnight van Silonius Monk. Ray Brown en Lorindo Almeida. watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand me down broom. I'll never know a Sunday in this one o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee.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 Oh, kijk. Hè, wie wil dat dan niet? Ja, nee, zeker. Ja. Nee, met het intro had ik al zoiets. En, en, en eh, nu mag die act dan wel komen. In die oude nachtclub. <laughs> maar ja. Wat heb jij eh, mij gegeven? Nou, de, eigenlijk de, blijf ik ook een beetje in deze sfeer. Want dit is een, ja, toch wel een mooie opname van het Erik Trouvas Fortet en dat wordt gezongen door eh, Sophie Hunger. En nou gaat iedereen roepen van nooit van gehoord. Nou, dat, dat, maar dit is wel erg goed. En dit nummer heet Let Me Go. En dat is toch ook een beetje in deze broeierige sfeer. En verlangen we naar zon en zo. Nou, die schijnt nu toevallig. Even. Maar het gaat een beetje om structurele zon. Let Me Go. Detroit en Willie Gardner met What's Not To Love. Ja, de een vindt mooi, de ander wat minder. Maar het, is, het zijn jonge muzikanten en die verdienen een plek. 19 december. Ja, 19 december. In de krocht. Zondag. Ja. Half drie. Starten we. Met, Met een lange dag. Ja, het wordt een lange dag. Maar de, buitengewoon muzikaal. Want? Wie komt er? Half drie. Trio van Johan, Johan Clement met Erik Timmermans, Erik Koger en Ronald Douglas. Is eerder geweest. Was een groot succes. Dus voor zo'n kerstconcert dan vinden we het fantastisch dat hij weer bereid is om te komen. Daarna, en dat is natuurlijk nieuw, dat hebben we nog nooit gedaan. Maar dat is ook, dus eigenlijk ook de reden om het te doen. Een eh, warm en koud buffet. En daarna de big band Cabanza, als, waar we het eerder over hebben gehad. Net heel even. Eh, ja, we hopen dat er natuurlijk zoveel mogelijk mensen komt. En, en ik heb dat ook eh, van de week weer eh, in de schoen gedaan. Dus ik hoop dat Sinterklaas dat ook gaat regelen. Hoewel we hebben gezegd, we gaan dit uur niet meer over Sinterklaas praten. Maar ik, ik doe toch nog maar een keer een laatste oproep aan hem. Van, regel dat even. Is het ook mogelijk om alleen naar het middagconcert te gaan? Ja, uiteraard. Is het ook mogelijk om alleen naar het avondconcert te gaan? Ja, dat hebben we kortelings besloten omdat daar toch vragen over waren. Van stel nou dat ik smiddags niet kan en ik wil alleen buffet en alleen s'avonds komen. Dat kan. Dat kan Dat kan, dat kan. Want we willen toch graag s'avonds zoveel mogelijk mensen hebben. Ja. Want eh, wat eh, gaat dat kosten? Nou, eh, alleen de middag is 15 euro als gebruikelijk. Mhm. dat hebben we het normale tarief. alleen s'avonds met het buffet en de big band is 30 euro. En de hele dag van half drie tot een uur of half elf. Middag, buffet en avond is 45 euro. 45 euro. Ja. Maar dan ben je ook de hele avond, hele dag onder de pannen. Ja, zeker. Ja, dan, eh, dan mag het weer heel erg slecht worden. Je hoeft de deur niet meer uit. Je kan wachten tot het avonds opgeklaard is en lekker naar huis. Waar kunnen de mensen zich opgeven? Eh, dat kan bij mij. Eh, en ik heb daar eh, een eh, e-mailadres voor en een telefoonnummer. En ik ga dat even roepen. Hans Rijmers. En dat is dan... Nou, de Hans is bekend. En daarna R-E-Y-M, Marie E-R-S, at online.nl. Of 0653578. 496. Overigens eh, komt er deze week nog een advertentie in de krant waar dit ook allemaal in staat. Eh, dus lees de krant en daar staat alles in. En dan hopen we dat er een, eh, dat er een heleboel mensen komen. En letterlijk, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Goed. Vorige keer, Hans, draaide ik This Is Always... van het nieuwe album van de Italiaanse zangeres eh, Roberta Gamberini, die eh, al jaren triomfen viert in New York. En er werd mij gevraagd eh, nog wat van het album So In Love te draaien. Ze wordt begeleid door pianist Hank Jones, saxofonist James Moody en trompetist Roy Hargrove. Niet de minste dus. Nee. En hier is Roberta Gamberini met Multicolored Blue. Out of sorrow in the day. comes a blue sound, whispering gently, hearts wide open, life will shine with the colors of a consider set upon of doing. Dubba boy of dubba berry dubba Love a witness, I do. yellow the daffodil, violet the morning sky, red the rose, purple the night, bright. my heart. my man has gone. But now I swear I'm wise. Gonna get me a new man just to paint my life a brand new car. shot and it's bright. comes a blue sound lingering on and on, saying, Open up your heart and soul, let the new day shine with. of a life that's lived with passion. It's a love song. Can't Talk It Over was dit. Gespeeld door de Canadese hoge noten trompetist Magnet Ferguson. En geheel tegen zijn gewoonte in liet hij eh, twee andere grote trompetisten mee soleren. Piet Condoli en Shorty Rogers. Hans, eh, het is alweer bijna 12 uur. Ja, het gaat hard. Ja. ja. Wat heb jij nog in de aanbieding? Nou, ik heb een, een, eh, een zangeres. En die heet, dan moet ik even goed kijken. Nuttetjam Rosie, Had dat even goed doordringen, die naam. <laughs> Nog een keer. Nuttetjam Rosie. Rosie, ja, kan ik onthouden. Ja, ik heb daar goed op gestudeerd. Eh, zij is afgestudeerd uh, Rotterdamse conservatorium. Uh, heeft een debuutalbum gemaakt, Atuba. En dat zit op een Amsterdams label. Maar dat bestaat inmiddels niet meer, dus we hoeven de naam ook niet meer van te noemen. En dit nummer heet In Niet. En wie is dat niet? that will want to discover. Sustain, complain, let's exchange the pain. Maybe a ja, kan niet missen. Hoort er toch, eh, hoort er toch wel bij. En Fever. Wat ik altijd zo zwak vind, is dat wegdraaien. Waarom speel ze hier gewoon een mooi slotakkoord? Ja, ja maar dat, dat, toen, ik, ik denk dat dat toen de tijd uh, trend was. In, in, die zestiger jaren, dat al die nummers werden allemaal eh, zo weggeveed. En, en daar was het over. En dan moest je er zelf maar zien hoe je, hoe je het eind bedacht, denk ik. Oké. Ehm, ze speelden niet veel, vaak samen. Herbie Mann, op de fluit en pianist Bill Evans. Maar in 1961 geloof ik maakten ze een prachtig album Nirvana. En daar gaan we naar luisteren. Niet naar Nirvana zelf, maar Love a Man. Laat ik mijn laatste jazzprogramma van 2010 eens romantisch eindigen. Met een prachtig melancholisch en bluesachtig nummer van Paul Desmond op de alt en Dave Brubeck op de piano.